Mariette Krol met het NOS Journaal. In de hoofdstad van Georgië demonstreren voor de tweede dag op rij... duizenden mensen tegen de nieuwe buitenlandse agentenwet. Daarbij is er tot hevige botsingen gekomen met de politie... die traangas en waterkanonnen inzet. Met de omstreden wet moeten organisaties die voor meer dan 20% worden gefinancierd vanuit het buitenland... zich laten registreren als buitenlandse agenten. De betogers in Tbilisi zijn bang dat critici zo monddood worden gemaakt. Het kabinet moet bij de inrichting van Nederland scherpere keuzes maken. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het hard nodig dat de overheid richting geeft... aan de bouw van windmolens, zonneparken en nieuwe woningen... en waar natuur en water belangrijker is. Het aanpassen aan klimaatverandering vraagt om grote ingrepen, zegt het planbureau. De provincies is gevraagd om de ruimtelijke puzzel te maken... maar dat wordt heel moeilijk als de landelijke overheid geen richting geeft. Chipmachinemaker ASML verwacht niet dat de beperking van de export naar China grote gevolgen zal hebben. De inperking geldt alleen voor de meest geavanceerde technologie. Het kabinet wil niet dat de gevoelige technologie in Chinese handen komt. Westerse landen zijn bang dat de chips die ermee gemaakt kunnen worden... in Chinees defensiematerieel terechtkomen. De Champions League topper tussen Bayern München en Paris Saint-Germain is geëindigd in 2-0. Bayern won de uitwedstrijd al met 1-0 en gaat dus door naar de kwartfinales. De andere achtste finale van vanavond tussen Tottenham Hotspur en AC Milan eindigde in 0-0. Omdat de Italianen hun thuiswedstrijd met 1-0 hadden gewonnen, gaan zij door naar de kwartfinales.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 Time is money, so I spend it on the watch. Hold on, little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too just getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Uh, came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. The apple bottom make him wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, and it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too.